Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. John S. moet de rest van zijn leven de gevangenis in. Vorig jaar schoot hij op een zorgboerderij in Alblasserdam een meisje en een vrouw dood. Er raakten ook nog twee mensen gewond. En daarvoor had hij ook al een schoenmaker in Vlissingen doodgeschoten. Het OM had 30 jaar met TBS geëist, maar de rechter geeft hem dus levenslang. Het is zo erg wat er is gebeurd, er zijn eigenlijk geen woorden voor. En er past maar één straf bij en dat is levenslang. De Tweede Kamerverkiezingen zijn op woensdag 22 november, bevestigen bronnen in Den Haag. Rob Jetten maakte vanmorgen bekend dat hij een gooi doet naar het lijsttrekkerschap van D66. En dat de reacties positief zijn. ik merk vandaag in ieder geval ontzettend veel enthousiasme onder alle leden en vrijwilligers die ook weer zin hebben om eh, campagne te gaan voeren. 132 dagen tot de verkiezingen, dus we gaan ervoor om eh, de vorige keer de tweede partij van het land. En nu eh, ja, alles ligt open met het torentje van kant, dus D66 gaat voor de winst. U wilt premier worden? Ah, je doet mee om te winnen. Ja, 132 dagen tot de verkiezingen, zei hij. En dan kom je dus uit op 22 november. Er komt een AZC in Zevenbergen in West-Brabant. De gemeenteraad stemde gisteren in met het plan. Het asielzoekerscentrum moet volgend jaar opengaan. Dorpsbewoners waren bezorgd over overlast. Maar volgens de burgemeester gebeurt dat vooral bij grote AZC's. En in deze in Zevenbergen komen max 200 mensen. En in Amerika gebeurt het al langer, maar in ons land is het nieuw. Eicellen invriezen op kosten van de baas. Zeven grote bedrijven bieden dat aan, onder wie Uber en Google. Niet iedereen vindt het een goed idee, omdat vrouwen aangemoedigd zouden worden om het moederschap uit te stellen. Een van de bedrijven zegt daar dit over. Wij geloven er heel erg in als Salesforce dat als het goed gaat met een medewerker, dat ze dan ook beter kunnen presteren op werk. En daarom bieden we deze uh, benefits aan. De minister die erover gaat raadt toch aan om werk en privé op dit gebied gescheiden te houden. Het weer, het is droog en best zonnig. Later trekt het dicht en kan er wat motregen vallen. Het wordt 22 tot 27 graden.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 and I would never met you at random. This must be destiny, that's why you're next to me. You feel like ecstasy. This must be destiny, that's why you're next to me. You feel like ecstasy. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore a tight dress just to enhance. Touch my forehead, chest, left shoulder, then right side. Pray my brothers are good outside. I know the vibes, I know the vibes. You're the one girl, stop rolling eyes. I find love and it slowly dies. So lullaby, don't make my eye cry. Let me hold your controller. I'm not one of these controlling guys. I want you to touch, roll with the girls, damn, and socialize. Enjoy your life. Your backside is so fit, it opens eyes. I know the vibes, I know the vibes. Just cause I'm not jealous doesn't mean I don't care. That's just not fair. I knew you were trouble, I wasn't prepared. If I were married, this might turn turn a scandalous affair. Trouble is there, trouble is there, trouble been right there, trouble is there. Trouble gon' find me anywhere, trouble gon' find me, bubble and wine me. Hey. Trouble gon' find me, trouble will find me anywhere. Trouble will find me, trouble will find me. It's okay, girl, bubble and wine me. They want me dead. don't remind me. Both hands around you, it's not time told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. If you come close, I'ma explode. Got there carrying a heavy load. Wind your waist in a semicircle. Getting money fast, man's not a turtle. Had to go through so many hurdles. Block so hot like inferno. Had some issues that were internal. Had a mad life, I could write a journal. But I can't lie, I love the journey. Me and the money had matrimony. All the ratchet gal want pattern up. All the posh gal get ratchet for me. If you love me, you clapping for me. If you throw it, I catch it, trust me. Gal come from far, even up, sir. I want the best, not come see, come sir. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore a tight dress just to enhance.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 Het wordt woensdag 22 november. Dat bevestigen Haagse bronnen aan de NOS. Later vandaag neemt de ministerraad daar een definitief besluit over. Er is veel belangstelling voor de uitkoopregeling voor boeren... meldt NRC op basis van bronnen binnen het ministerie. Volgens de krant hebben in twee weken tijd ruim 200 boeren zich aangemeld voor de regeling. Dusan Tadic is met Ajax in gesprek over het ontbinden van zijn contract. De Serviër zou ontevreden zijn over het transferbeleid van de club.